Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al een hoop stemmers die een rood potloodje thuis hebben liggen. Dik een uur geleden had ongeveer de helft van de mensen die mogen stemmen dat gedaan. Slaggever Suus Boslo is op een stembureau op een mbo in Almere. Daar gaat het best soepel. Heel erg goed. Ja, prima. <laughs> Hoe heb je je voorbereid op het stemmen vandaag? Oh, ik heb uh, stemwijzer ingevuld bij vier verschillende. Om zeker te weten eh, op wie ik wilde stemmen. Nou, ik zag toevallig een filmpje van NOS op 3, als ik me niet vergis. En daarin werden alle grootste partijen uitgelegd. Ja, vooral die stemwijzer. En een beetje afgegaan op eh, ja, discussies tussen vrienden. En Hugo de Jonge kan eigenlijk alleen maar hopen dat de verkiezingsdag snel voorbij is. Want echt lekker gaat het niet vandaag. Vanochtend wilde de minister stemmen in een drive-thru in Rotterdam, maar stuurde ze hem weer terug naar huis. Ja, toen bleek dus dat ik een oud paspoort bij me had, waarvan die gaten in geknipt zijn, weet je wel, zodat die onbruikbaar is geworden. Ja, joh, het was laat gisteravond en vanmorgen niet goed gecheckt, dus eh, vandaar. Vond dat het niet een beetje zuur? Iedereen let zo op u en dan dit? I'm only human after all. Dat is eh, maar weer bewezen hiermee. Ja, zijn paspoortblunder was niet het enige baalmoment. Die jongen heeft ook een melding gekregen in de corona-melder-app... dat hij in de buurt is geweest van iemand die corona heeft. En daarom zit hij nu thuis in quarantaine. Ander nieuws dan. Bij het proefconcert van André Hazes begin deze maand zijn mogelijk vier mensen besmet met corona. Dat zegt de organisatie tegen persbureau ANP. Na dancefeest een dag later zijn nul besmettingen geteld. Bezoekers moesten zich vooraf en achteraf laten testen. Zo'n 85% heeft dat ook gedaan. En twee rijscholen in het Belgische Deurne moeten een boete betalen voor fraude. Kandidaten droegen tijdens het rijexamen een oortje... en kregen op die manier aanwijzingen en goede antwoorden ingefluisterd. Ook zijn er volgens Vlaamse media petten gevonden met verborgen camera's erin. Het weer nog, af en toe wat zon, maar vooral veel wolken met soms ook wat regen bij maximaal 8 graden. Vanavond zijn er meer opklaringen en minder buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij mijn, al, mijn klasgenootjes zeggen ze ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 kids I'm scared and that's what you gotta be prepared. kids, don't be scared of success, and that's what you gotta be prepared. kids, you know your and your daddy don't care. Don't be scared and that's what you gotta be prepared.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 Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van 9 en bijna 10 jaar... voor het organiseren van een aanval met een mes in 2017 op een advocaat in Zoetermeer. De vrouw raakte zwaar gewond, hield blijvende littekens over. Haar advocatenkantoor ging failliet en ze is gestopt als advocaat. En de Britse premier Johnson heeft gezegd dat hij binnenkort met het AstraZeneca-vaccin wordt ingeënt. De Britse minister van Volksgezondheid zei vandaag dat in Groot-Brittannië meer dan 10 miljoen mensen dat vaccin al hebben gehad.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 The muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now, put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I you know what I'm saying?